uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Versoepelingen van de coronaregels kunnen we voorlopig vergeten. Minister De Jonge vindt dat de besmettingscijfers niet genoeg dalen. We moeten dit echt over een wat langere periode aankijken. En, ehm, en we hopen dat die daling zich uiteindelijk natuurlijk wel gaat voortzetten. Want ja, zolang het aantal besmettelijken boven de 100.000 zit... en zolang we nog met 4.000, 5.000 besmettingen per dag te maken hebben... Eh, zijn we zeker nog niet in de positie om al maatregelen te gaan zitten versoepelen. En misschien worden de regels tijdens de kerst zelfs strenger. De wetenschappers die het kabinet adviseren denken erover om de kerstvakantie voor scholen wat langer te maken. Het kabinet moet er nog definitief over beslissen. 39 asielzoekers in een AZC in Wageningen hebben corona. De positief geteste mensen zijn nu op een speciale opvangplek voor besmette asielzoekers. En de bewoners die een kamer deelden met de coronapatiënten zitten in quarantaine. Quarantaine duurt nu tot, eh, tot met maandag. En zaterdag gaan we weer alle bewoners testen. Bij een AZC in het Groningse Ter Apel zijn ook asielzoekers besmet. In totaal hebben 18 mensen daar corona. In Eindhoven is vanmiddag een jongen van 14 gewond geraakt toen hij met een luchtbuk schoot, meldt Omroep Brabant. Hij zou uit het raam hebben geschoten en mogelijk is daarbij ook nog een fietser gewond geraakt. Al zouden de verwondingen wel meevallen. En een enorme kaasroof is opgelost. Eerder deze maand werden zo'n 300 kazen gestolen uit een kaasboerderij in Gelderland. De waarde tussen de 30 en 40.000 euro, maar de dieven maakten een fout. Ze probeerden de kazen op Marktplaats te verkopen. En daar was het kaasmerk plus een unieke code op de korst te lezen. De politie heeft een deel van de kazen teruggevonden, helaas zwaar beschadigd. Al had de kaasboer eigenlijk nergens meer op gerekend. Nee, eerlijk gezegd dachten we, dagen volgende dag van nou die zijn al eh, met het busje ergens in Duitsland eh, richting, eh, richting het Oostblok of richting Rusland. dus we hadden niet verwacht dat we nog iets van weer zouden zien. En het weer nog hier en daar bewolkt vanavond. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst best zonnig, in de loop van de dag ook bewolking. Het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knoop het 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem.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 Dit is het favoriete album van de maand. myself album Heartache Motel is bijna een jaar geleden in Nashville opgenomen. Al dus de in Toronto wonende David McLaughlin. Where My Heart Will Go is een van de songs op het album. a little distance when you're trying to break free. is zonder enige twijfel een van de grootste countryzangers die Amerika ooit heeft voortgebracht. Zijn carrière omvat ruim vijf decennia, waarin hij vrijwel alles heeft meegemaakt wat een artiest maar mee kan maken. Het was Kenny Rogers die de Gambler naar de nummer 1 positie zong. On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know to hold them, know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner, and every hand's a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done. Haar nieuwe song Crawl into the Promised Land legt haar uitputting vast van het leven met de onzekerheid van het isolement dat haar door de pandemie is opgedrongen. Haar woede over de hebzucht en lage ambities die het onrecht en de haat voeden die ons nu verdeelt.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 Het werd in juni 1992 uitgebracht en wist een tweede plaats te bereiken. other's eyes when there's something on their mind. I think I saw that look in a lover's eyes, they were looking in mine. Like we both found the one we want, we found the one we wanted, just quit trying. So we tell ourselves that what we found what we what we tell ourselves. You won't believe the things the heart can tell. language well. I've heard me tell myself these things before. I finally made my mind up. My heart tells me to look for something more. Determined not to wind up wondering, was she the one? Well, you never can be sure. So we tell ourselves that what we what we did. is countrymuziek. Haar betoverende melodieën zijn gevuld met teksten die recht in het hart snijden. Haar aanwezigheid op het podium onthult alles wat ze leeft en gelooft. Het leven is mooi en liefde is het waard. I'll forgive you if you don't want. I'm Ready is een country folk song van Pieter Nel, die invloeden van pop en singer-songwriter elementen combineert met een gedurfd en herkenbaar Americana geluid. van de Amerikanen worden voortdurend opgezocht en af en toe flink opgerekt. De stijl is dan ook lastig te definiëren. Maar met de stemmen van Bart de Win en Ariane Knecht is de karakteristieke tipjaar sound uit duizenden herkenbaar. De nieuwe single, Kiss Me. Right or left or down the middle, where do we need to go. I'm afraid that I don't know. It's a small world growing bigger with all the trouble hard to figure. Kiss me and you tell me you love me so. Up or down, what's the difference when you're feeling low? You don't want it to show. It's a mad world crazy folks trying hard to keep high hopes. Kiss me and you tell me you love me so. Try to keep it close to the heart, baby. Brabander Jack Mees is onlangs een videoclip gemaakt. When you walk a fine line between love and hate, when you're in such a hurry and the whole world tells you wait. just water. I take it from the spring. If you can't handle what you ask for, don't you ask for anything. message comes in a million years, the melodrama too. As a cold wind blowing honey wants to blow around. blokje country uit eigen land. Parker McCollum komt pas echt tot zijn recht als hij ballads vertolkt. Hold Me Back is zo'n ballad. fast. spinning my wheels, headed downhill just like a heart attack. There's nothing left to smoke, ain't nothing left to drink. I ain't ever been much for swimming in here, but I sure know how to sink. There's gasoline all over this ground. I strike a match and drop it down. I need someone to hold me back. I need someone to hold me back. falling like rain. Betting it all on black and getting stuck on a track and getting hit by a train. Well, I'm headed, babe, I'll be hard to reach. I got no one in my shotgun seat. favoriete album van de maand. Het gemis van een vriend of dierbare is duidelijk hoorbaar in Leni's song. Luister opnieuw naar een track van het album van de maand. Gezongen door Christa Shows. Louisiana en al jaren woonachtig in Ierland is Robert Mitchell, uitgegroeid tot de ster in zijn huidige land. Diamond in my pocket. Saturday night and the moon is out, just a shining over top of the pines. I'm heading on down to my baby's house, gonna ticker on a midnight ride down the back off at Kickapoo Creek Dancing and singing to some good old boys like me Well, maybe there's a shooting star That was for me Ik dacht het niet.